Zes uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het dodental van de ramp in de Chinese havenstad Tianjin is opgelopen tot 85. Dat heeft het Chinese staatspersbureau bekendgemaakt. Eerder was gemeld dat 56 mensen de ramp niet hadden overleefd. De verwachting was al dat het dodental zou oplopen, want er worden nog veel mensen vermist. Een 19-jarige brandweerman werd gisteren levend uit het rampgebied gehaald... China verdedigde vandaag de brandweermannen die het vuur met water proberen te blussen. De Chinese staatskrant Global Times schreef dat de brand daardoor alleen maar groter werd. UEFA-baas Michel Platini heeft de broer van Sepp Blatter geïntimideerd. Dat zegt de FIFA-voorzitter in een interview met de Volkskrant. Platini probeerde de broer van Blatter over te halen om zijn broer tot aftreden te bewegen, omdat hij anders de gevangenis in zou gaan. De broer van Blatter is volgens een ooggetuige daarop in huilen uitgebarsten. Het incident gebeurde tijdens het verkiezingscongres van de voetbalbond in Zurich afgelopen mei. De 79-jarige Blatter werd tijdens dat congres herkozen, maar maakte later bekend alsnog te vertrekken als voorzitter. Hij gaat in de Volkskrant niet in op de reden voor die ommezwaai. De Amerikaanse hulpverlener Kayla Muller, die anderhalf jaar lang gegijzeld werd door IS, werd geregeld verkracht door de hoogste leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi. Dat heeft een 14-jarig meisje dat samen met Muller gevangen gezat, zat gezegd tegen Trouw. Het verhaal wordt bevestigd door Amerikaanse inlichtingenbronnen. De 25-jarige Muller werd in 2013 in Syrië ontvoerd door IS. Begin dit jaar meldde de terreurorganisatie dat ze bij een luchtaanval was omgekomen... en liet foto's van haar dode lichaam zien. Het weer, stevige buien met onweer trekken over het land weg. Overdag wisselend bewolkt en enkele buien. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee.